Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat we de komende weken tussen half negen en half vijf binnen zitten. Het kabinet komt vanochtend bij elkaar om het over een avondklok te hebben. Als die er komt, geldt hij waarschijnlijk een half uurtje later dan we dachten. Van half negen s'avonds tot half vijf ochtends mag je dan de straat niet op zonder goede reden. Geldt niet voor iedereen. Mensen met een vitaal beroep moeten een uitzondering krijgen, zegt deze burgemeester. Politieagenten zullen toch hun werk op straat moeten doen. En zorgmedewerkers zullen toch vallen naar hun werk moeten gaan, ook midden in, eh, in de nacht. Het kabinet hakt straks de knoop door. Om 1 uur vanmiddag horen we het allemaal in een persconferentie. Een latertje in de Tweede Kamer vannacht. Daar was een debat over de toeslagenaffaire. Het kabinet stapte vorige week op vanwege dat drama. Gisteravond en vannacht werd premier Rutte er flink over aangepakt. Onder uw beleid zijn tienduizenden mensenlevens vernietigd. Het is niet zo dat er niets is gebeurd. Het kabinet is opgestapt. Wat heeft het aftreden voor uzelf nu voor waarde... als u met het aftreden van het kabinet over twee, drie maanden... gewoon weer misschien wel in het torentje of ergens in de politiek zit? Rutte gaf in het debat wel voor het eerst toe dat hij bij de affaire betrokken was... maar hij vindt dat niet genoeg om te stoppen als lijsttrekker van de VVD. Ging in het debat natuurlijk ook over de ouders die door de toeslagen diep in de problemen kwamen. Volgens de staatssecretaris hebben ze uiterlijk op 1 mei de beloofde 30.000 euro op hun rekening staan pech voor de eigenaar van een zonnestudio in Rotterdam. Voor de tweede keer kwam de politie erachter dat de man ondanks de lockdown... stiekem mensen een kleurtje liet pakken onder zijn zonnebanken. voorlopig moet die zaak dicht. En PSV is een rondje verder in de beker. Met moeite wonnen de Eindhovenaren met 2-0 van eerste divisieclub Volendam. PSV-keeper Staal hield in de eerste helft een hoop ballen tegen. En dan moet je wel eh, een goede instelling hebben en ook eh, ja, daar letten. Maar ehm, ja, op, het, op het eind eh, staat het in rustig 0-0. Dat was goed en zo zijn we nog een <laughs> rutje verder. Vanavond moeten onder meer Feyenoord en Ajax zich nog zien te plaatsen voor de kwartfinale. Het weer, veel wolken in het noorden kan daar af en toe wat regen uitvallen. Het wordt vandaag een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 You know I'm down to go anywhere, but told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. talk about love. I don't got time to be lying like a rug. talk it, Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today?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 Vorig jaar zijn ruim 50.000 Nederlanders die waren gestrand in het buitenland... door het ministerie van Buitenlandse Zaken teruggehaald naar Nederland. De meeste kwamen in maart vast te zitten doordat er plotseling niet meer werd gevlogen. Zeker 25 musea hebben afgelopen jaar vaste medewerkers ontslagen, blijkt uit een enquête van de museumvereniging. Nog eens tientallen instellingen hebben vanwege de coronasluiting tijdelijk personeel de wacht aangezegd. Het weer. In het zuiden kan vandaag de zon doorbreken. In het noorden valt af en toe regen. Er staat een stevige wind en het wordt een graad of 9.